Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Amerikaanse homo's, lesbiennes en biseksuelen mogen niet worden ontslagen op basis van hun geaardheid. Ook mogen werknemers niet worden ontslagen omdat ze transgender zijn. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Volgens de hoogste rechters van het land is een wet uit 1964... die ontslag op basis van iemands geslacht verbiedt... ook van toepassing bij ontslag van LHBTI'ers... Het is voor het eerst dat het Hoge Rechtshof met een oordeel komt over homorechten... sinds het uit een meerderheid van conservatieve rechters bestaat. De Britse kustwacht heeft in de Noordzee het wrak gelokaliseerd... van de Amerikaanse straaljager die vanochtend neerstortte. Dat gebeurde iets na half tien op zo'n 150 kilometer uit de Engelse kust. De F-15 was opgestegen van een Britse basis voor een trainingsvlucht. Het toestel vloog in een formatie van vier vliegtuigen mogelijk probeerde de piloot een noodlanding te maken op het water. Het is nog niet duidelijk of de piloot het ongeluk heeft overleefd. Voor de derde dag op rij is het aantal coronapatiënten op de intensive care licht gestegen. Er liggen op dit moment 87 coronapatiënten op de IC. Dat zijn er acht meer dan gisteren. Voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zegt dat de IC's genoeg capaciteit hebben om de stijging op te vangen en dat de totale bezetting nog altijd laag is. Klaas-Jan Huntelaar speelt nog een jaar bij Ajax. De spits van 36 heeft zijn aflopende contract verlengd. Op de website van Ajax zegt hij fit genoeg te zijn voor nog een jaar profvoetbal. De vrouwen van Ajax moeten het de komende maanden stellen zonder aanvoerder Desiree van Lunteren. De verdediger van 27 is zwanger. Ze blijft voorlopig wel trainen bij Ajax. Het weer vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen vooral in het zuiden eerst zon, later lokaal kans op pittige buien... met kans op onweer en veel regen.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 En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.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 We gaan verder met Americana. Dit zijn de Trailer Hippies en All Tangled Up. En daarna gaan we naar de digitale brievenbus. My long-haired hippie daddy is the finest man around. Treats me just like a queen, never lets me down. Loves me tender, loves me strong, sometimes makes me cry. Every time he touches me, I get the butterflies. It, it, is honey He went to market and I came home with a prize. Crazy little songbird with loving blue eyes. Her kisses are the sweetest thing that I've ever known. Put her in my pocket, took her for my very own. Ooh, little queen of mine. I'm her trailer hippie king, and she's my honey pie. Eh, E-mail. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek uit Amerika toegestuurd. Texas Country. En wat klinkt dat lekker. Deze zanger heet Jody Booth. En eh, hij komt uit Livingston, Texas. En zijn muziek is beïnvloed door onder andere Merle Haggard, George Jones en Waylon Jennings. En dat kan je heel goed terug horen. Dit is Gotta Go Back to Work. morning I just came to Had one black eye, one navy blue I don't remember nothing about last night I guess it must have been one hell of a fight These honky tonks will be the death of me I guess I gotta go back to work to get a little rest back to work to get a little rest. I gotta go back to work to get a little rest. hard Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. I got the good if you got the time. I got the moon if you got the shine. I got the you got the beat, got the solid gold, country 33 on my beat. All night, get, get, get to living, feeling alright. Dancing out the denim in a, oh my, Levi's. I got the views if you got the light. I got the all if y'all got the night. All night. the I got the raisin you got the hell. I got the you got the Got that good time in the All night, to alright. out the denim in oh my I got the fuse, you got the light y'all got the night all night. is Osborne met een nieuwe single en die heet All Night. Wie ook een nieuwe single uit hebben zijn McKay en Lee. Dat komt van het gelijknamige album uit 2019, maar vrij recent dus een nieuw nummer van dat album uitgebracht. Ze nemen je mee naar de countrymuziek van toen met dit nummer en dat heet Analog. I don't want instant packaged. I want made at home. I don't want advertisements on my telephone. I don't want form letters, robocalls, a big box shopping malls, digitally remastered, formatted to fit your. stepping on my old hi-fi. I don't need a photograph. not down on it just because it's new. But in gaining a little, we've lost something too. When you climb into bed, phone in your face, it feels like you're light years away from this place. We work like machines in some sci fi fantasy het album Analog, McKay en Lee met dus hun nieuwste single. En dat hele album zat vol met dit soort heerlijke ouderwetse country-muziek. Ik hou ervan. Eh, Volk. ja, dat is ook natuurlijk een onderdeeltje hier in deze show. En deze band maakt country folk. Ehm, ze komen uit Stanwood, Washington en bestaan sinds 2016 en hebben inmiddels al twee albums uitgebracht. Dit is The Lowdown Drifters, ik kan beter zeggen dit zijn, The Lowdown Drifters met Alright. Sometimes I go down to the river, stand out on the shore, and I drink and I smoke. till I can't think no more. And then I walk into the water just to see if I can float. Sometimes I wanna die, sometimes I don't, and that's alright. If I go down to the city, it's because I gotta shoot. That's the only time you'll ever make me wanna go down there. I can't stand all the people talking fast and walking slow. They just get out of my way so I can play my songs and go. That'd be alright. That'd be alright if that sun comes up tomorrow and I have another day I do my best to chase these demons away and I'll be alright. There's an empty piece of paper Just waiting for a start But I can't find those words No, I can't find that spark Used to help me through them bad times When my life got hard But that's alright That's alright If that sun comes up tomorrow And I have another day I'll do my best to chase these demons away and I'll be alright.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 Een lekker vrolijk en uptempo nummer. Aan het begin van de show zei ik het al, we hebben een heel nieuw item en dat is Nashville Legends. Elke week wordt er een legendarische plaat of artiest onder de loep genomen door Joop Sterk. En daar is het nu tijd voor geworden. Joop, ga je gang. Dankjewel Astrid. In de Nashville Radio Show hoogste tijd voor een nieuwe legend. En eh, dit keer gaat het over een liedje. En het liedje heet There Goes My Everything. En aan deze kant van het water kennen we waarschijnlijk het beste deze uitvoering. Inderdaad, Engelbert Humperdinck haalt er in 1967 eh, een grote hit mee. kwam tot nummer 2 in de hitlijsten. En het werd een klassieker voor de man. Zo'n danige klassieker dat als je googelt op het nummer There Goes My Everything... dan vind je bijvoorbeeld op Wikipedia dat het een nummer is van Engelbert Humperdinck. Niets is minder waar. Het is in 1965 geschreven door Dallas Frazier. De man die onder andere ook Elvira heeft geschreven voor de Oak Ridge Boys. Maar het kwam eh, eind 1965 65, begin 66 op het album I Could Sing All Night van Verlin Husky. Hij had er helaas geen grote hit mee. De man die er de eerste keer een hit mee had, weliswaar een bescheiden hitje, dat was Jack Green. En hij bracht het uit eind 1966. zijn talloze covers gemaakt van het nummer. Onder andere Elvis Presley. Tammy Wynette. Olly Bright. niet alleen in het Engels zijn er heel veel uitvoeringen gemaakt en heel veel covers, maar natuurlijk ook anderstalig en ook in het Nederlands. Wiltura nam er eh, een uitvoering van op voor zijn album Wiltura Sings Elvis. En dat, eh, dat heette Daar gaat mijn enige liefde. Maar ook Marianne Weber nam een versie op en die heette Voor jou wil ik leven. En dat was een vertaling van Marty Schreienberg en Emiel Hartkamp. En dat klonk ongeveer zo. kunnen natuurlijk nog heel veel covers draaien, maar het zijn er echt te veel om ze allemaal te laten horen. Ik denk dat het tijd wordt om het origineel te gaan laten horen. Het was geen grote hit voor Verlin Husky, maar wel een van de mooiste uitvoeringen die ik terug kon vinden van het nummer. We gaan naar There Goes My Everything van het album I Could Sing All Night. Dit is Verlin Husky. Tot volgende week. There goes my reason for flow can see the happy years we had before. Now the love that kept this old heart beating has been shattered luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Oh, is uit Mountville, West Virginia. De nieuwe single van Crandall Creek en This Heart of Mine. Hey Astrid, je hebt een... Uh... E-mail! Dat klopt, we gaan naar België. Dat doen we voor de nieuwe single van Aina Rose. Ze heeft dit nummer zelf geschreven en je kunt heel goed aan haar muziekstijl horen... dat ze van Amerikaanse country en bluegrass houdt. Het nummer heet Way Back Home. go to church, praying, preaching for some good luck. I couldn't figure out, I couldn't find my way back home. Oh, when I tried. worden voor de eerste plaat van onze maandartiest Willie Nelson. In 1965 kwam hij onder contract bij RCA Records en had hij een paar kleine hitjes. Hij raakte echt gefrustreerd door de platenindustrie, keerde de muziek de rug toe en verhuisde naar Austin, Texas. Hij werd daar weer geïnspireerd door de zien en begon weer eigen muziek te maken en tekende een contract bij Atlantic Records in 1973. En daar bracht hij deze single uit, Shotgun Willie. gun. Willie sits around in his underwear, biting on a bullet, pulling out all of his hair. A shotgun, Willie's got all of his family there. Well, you can't make a record if you ain't got nothing to say. You can't make a record if you ain't got nothing to say. play music if you don't know nothing to play. A shotgun Willie sits around in his underwear, biting on a bullet and pulling out all of his hair. A shotgun Willie's got all of his family there. Was are working for the Ku Klux Klan. The six foot five John T was a hell of a man. Made a lot of money selling sheets on the family plan. A shotgun Willie sits around in his underwear. Biting on a bullet and pulling out all of his hair shotgun Willie's got all of his family there Dat was het eerste nummer van onze maandartiest Willie Nelson. In het tweede uur hoor je uiteraard ook weer een nummer van hem voorbij komen. We gaan nu naar het Spotlight album. En dat is in 2019 uitgebracht en is het debuutalbum van The Highwaymen. In 2016 kreeg Amanda Shires het idee om een vrouwelijke country supergroep te gaan formeren. In de geest van The Highwaymen van de country supergroep met Willie Nelson, Johnny Cash, Chris Christofferson en Waylon Jennings. Verschillende namen werden getipt om in deze groep deel te gaan nemen, maar uiteindelijk werd de samenstelling Brandy Carlisle, Natalie Hamby, Maren Morris en Amanda Shires. Je gaat luisteren naar twee nummers van het album. Eerst Redesigning Women en daarna My Name Can't Be Mama. Dit is het Nashville Spotlight Album. Full-time living on a halftime schedule. Always trying to make everybody feel special. Learning when to break and when to hit the pedal. Working hard to look good till we die. A critical reason there's a power. Show. Bluegrass time. dit op de plaat gezet. Wat een tijd geleden zeg. New Mule Skinner Blues van Bill Monroe. Het origineel was natuurlijk uit 1930 en werd toen uitgebracht door Jimmy Rogers. En in 1939 speelde Bill Monroe het samen met zijn band voor het eerst op het podium van de Grand Ole Opry. Want dat was toen zijn debuut. Gaan we nu naar eh, het duo Brother and the Hayes. David en Jenny zijn broer en zus en komen uit Dallas, Texas. Na naar Nashville verhuisd te zijn en diverse baantjes te hebben gehad... brachten zij in 2017 hun debuut-LP uit. En in 2019 kwam hun eerste volledige album uit, Tennessee Nights. Daar komt dit nummer vandaan. Dit is Anywhere Man. It that won't terug in de tijd en dat doen we naar 1968 voor een nummer wat geschreven werd door Hank Cochran en Willie Nelson, Johnny Bush en Undo the Night.